Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De president Hollande houdt de mogelijkheid open van internationaal militair ingrijpen in Syrië na het bloedbad in Hula. Dat zei Hollande in zijn eerste grote tv-interview sinds zijn verkiezing tot president. Voorwaarde is volgens hem wel dat eerst de VN-veiligheidsraad een resolutie aanneemt die ingrijpen mogelijk maakt. Ondertussen moet ook de diplomatieke druk op het regime van Assad worden opgevoerd, zei Hollande. Frankrijk is een van de Europese landen die gisteren de Syrische ambassadeur uitwezen. Een reactie op het bloedbad waarbij vrijdag ruim 100 mensen omkwamen. Overmorgen ontmoet Hollande in Parijs zijn Russische ambtgenoot Poetin. Ze zullen het onder meer hebben over strengere sancties. Rusland is samen met China binnen de VN-veiligheidsraad het meest terughoudend als het gaat om strafmaatregelen. Artsen vinden dat ze geregeld te lang doorgaan met het behandelen van ernstig zieke patiënten. Dat blijkt uit een enquête van medisch tijdschrift Medisch Contact en de artsenorganisatie KNMG. Twee op de drie artsen zeggen dat ze langer behandelen dan wenselijk is. Volgens hen is intensieve medische zorg in de laatste levensfase vaak in strijd met het welzijn van patiënten. Artsen gaan vaak toch door met een behandeling, omdat ze daar van nature toe zijn geneigd denken veel van de ondervraagde artsen. Ook speelt voor veel artsen een grote rol dat patiënten en hun familie vaak aandringen op een langere behandeling. Verder blijkt uit de enquête dat bijna 70% van de artsen moeite heeft om een gesprek te voeren over een naderende dood. Daardoor wordt zo'n gesprek vaak te laat gevoerd, denken veel geënquêteerden. Bij een oefening in de buurt van Neurenberg in Duitsland is een Nederlandse marinier van 21 omgekomen. Hij zat in een landrover die omsloeg. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij was overleden. Een tweede marinier die ook naar het ziekenhuis moest is buiten levensgevaar. De marechaussee onderzoekt de zaak. Het weer vannacht wisselen wolken en opklaring elkaar af en is het overwegend droog.